Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Geert Wilders wordt genoemd in de nieuwe editie van het internettijdschrift van terreurgroep Islamitische Staat. In het voorwoord staat een foto van de PVV-leider met het onderschrift... een kruisvaarder die de profeet bespotte. Het voorwoord gaat over de aanslag die IS begin deze maand pleegde... op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting in Texas. Wilders was daarbij aanwezig. Uit Palmyra komen berichten dat het Syrische leger mensen heeft tegengehouden toen die wilden vluchten voor IS. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de ruim 130.000 achterblijvers. IS gaat in Palmyra van deur tot deur op zoek naar sympathisanten van het regime. De afgelopen dagen zouden zeker 14 mensen zijn geëxecuteerd. Ruim twee derde van de Groningers die na een aardbeving schade hebben... willen niet dat die wordt hersteld door de officiële schadehersteller. Ze regelen het liever zelf, zegt een overlegcommissie tegen RTV Noord. Wie wil kan daar een geldbedrag voor krijgen. De commissie waarschuwt wel dat er risico's aan kleven. Bij nieuwe schade weten de autoriteiten niet zeker of de vorige wel is hersteld. En dat kan tot discussie leiden. In Colombia heeft het leger zeker 18 rebellen van de FARC gedood. De operatie begon met een bombardement en werd gevolgd door een aanval van grondtroepen. De aanval van het leger is de dodelijkste sinds de strijd vorige maand werd hervat. Daarvoor gold een paar maanden een wederzijdse wapenstilstand... die uiteindelijk door de guerrilla-beweging werd geschonden. Over twee uur gaan in Ierland de stembussen open voor een referendum over het homohuwelijk. Ruim 3 miljoen mensen mogen zich dan uitspreken. Ierland kan daarmee het eerste land worden dat het homohuwelijk via een referendum legaliseert. Tot 1993 was homoseksualiteit in Ierland nog strafbaar. Nu zijn in ieder geval de meeste politieke partijen voor het homohuwelijk. Het weer, wordt flink zonnig vandaag. Het blijft ook droog en landinwaarts wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.